met het NOS Journaal. In Heerlen is de woonflat boven... De bewoners van 18 appartementen zijn vannacht ondergebracht in een hotel... omdat de parkeergarage onder het complex dreigt in te storten. Eerder hadden de bewoners te horen gekregen dat de flat veilig was. Gisteravond bleek uit metingen dat de druk op de steunpilaar onder het complex toeneemt... waardoor instorting steeds waarschijnlijker wordt. Burgemeester De Pla besloot erop dat 10 winkels uit voorzorg gesloopt moeten worden... De andere winkels en de woonflat leken gisteravond nog veilig, maar een deskundige die door de bewoners is ingehuurd betwijfelt dat. Daarom werd vannacht alsnog besloten de appartementen in Heerlen te ontruimen. Bij de eerste ronde van de Egyptische parlementsverkiezingen afgelopen maandag was de opkomst 62 De voorzitter van de kiescommissie sprak van de hoogste opkomst sinds de tijd van de farao's. Officiële uitslagen zijn er nog niet, maar er zijn wel wat voorlopige cijfers uitgelekt. Daaruit zou blijken dat de gematigd islamitische moslimbroederschap de grootste partij wordt, direct gevolgd door de streng islamitische Noer-partij. In de eerste ronde werd gestemd in Cairo, Alexandrië en zeven provincies. De rest van Egypte stemt de komende weken. Israël is gestopt met een omstreden reclamecampagne in de VS. Met behulp van posters en video's probeerde Israël Amerikaanse Joden over te halen te emigreren. De filmpjes suggereren dat Joden in Amerika hun traditie verliezen. Zo was in een filmpje te zien dat een Joods meisje denkt dat Hanukkah hetzelfde is als kerstmis. De campagne schoot veel Amerikanen in het verkeerde keelgat. Ze vinden dat de advertenties het beeld schetsen dat echte Joden niet in Amerika thuis horen en noemen ze respectloos en arrogant. De regering in Israël zegt dat het niet de bedoeling was om mensen te beledigen en heeft haar excuses aangeboden. Het weer, vannacht op veel plaatsen regen, minimaal rond 5 graden. De dag begint onstuimig met regen en in het westen ook windstoten.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 Got to break on out. Breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. On my system and my thinking is a prison.